Drie uur. Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De Amerikaanse staat Mississippi gaat zijn vlag aanpassen. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden van de staat hebben een wetsvoorstel aangenomen om het confederatie-embleem te verwijderen. Dat embleem is omstreden omdat de confederatie tegen de afschaffing van de slavernij was. Mississippi is de laatste staat in de VS die het omstreden symbool nog in zijn vlag heeft. Er komt een commissie die een nieuwe vlag gaat ontwerpen. Het kabinet moet meer doen om de bodems van bossen, natuur en het platteland gezond te houden. Door intensief gebruik en gevaarlijke stoffen heeft de grond onder meer last van verzuring, vermesting en verdroging. Dat schrijft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een rapport dat later vandaag wordt aangeboden aan minister Schouten. Het huidige beleid is volgens de onderzoekers niet voldoende... om de achteruitgang van de bodemkwaliteit te stoppen. De Raad adviseert onder meer een informatiesysteem om de kennis over de bodem beter te delen. Daarnaast zou het kabinet herstel van bos- en natuurgebieden aan moeten jagen met subsidies. Corendon blijft vakantievluchten aanbieden naar Turkije. Premier Rutte noemde dat vrijdag onverantwoord... omdat de overheid adviseert om alleen naar Turkije te reizen als dat noodzakelijk is. Corendon-topman Van der Heijden zei op Radio 1 dat zijn bedrijf de beslissing alleen wil heroverwegen... als andere vakantieaanbieders ook niet op Turkije mogen vliegen. De Poolse president Duda heeft bij de presidentsverkiezingen de meeste stemmen gekregen. Volgens Exit Polls haalde hij ruim 40% van de stemmen, maar dat is niet genoeg om de verkiezingen in één ronde te winnen. Daarom is er volgende maand een, nog een stemronde waarin Duda het opneemt tegen de burgemeester van Warschau. Het weer vannacht wisselend bewolkt met in het westen later lokaal kans op een bui. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kan ook nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 23 graden bij veel wind.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 De Verenigde